Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Rodos zijn duizend mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden. Drie hotels zijn in vlammen opgegaan. Reisorganisatie Corendon zegt dat er zo'n 200 Nederlandse gasten in het getroffen gebied zitten... en dat die nu zijn geëvacueerd. Het bedrijf zoekt alternatieve accommodaties... maar probeert zoveel mogelijk reizigers terug te halen naar Nederland. Het blussen op Rodos verloopt moeizaam, ondanks de inzet van blusvliegtuigen en helikopters. Ook op het vasteland van Griekenland wordt gevreesd voor natuurbranden door de aanhoudende droogte en hitte. In Bagdad hebben honderden mensen geprotesteerd bij de Deense ambassade. Ze hadden een bericht gehoord over een Koranverbranding in Kopenhagen. De demonstranten probeerden het ambassadegebouw in de zwaar beveiligde groene zone te bestormen... maar werden door de politie met waterkanonnen tegengehouden. Een ultranationalistische Deense groep zou gisteren in Kopenhagen een Koran hebben verbrand. Op een video is alleen te zien dat een boek in brand wordt gestoken. Of dat ook een Koran is, is onduidelijk. Max Verstappen heeft net niet zijn zesde pole position op rij veroverd in de Formule 1. Bij de Grand Prix van Hongarije start hij morgen verrassend als tweede... achter Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Die dook in de laatste meters van de kwalificatie 0,003 seconden onder de tijd van Verstappen. McLaren-coureur Lando Norris start als derde. En Tadej Pogacar heeft de op één na laatste etappe in de Tour de France gewonnen. De Sloveen was na een bergrit de sterkst in de sprint van een groep van vijf. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd tweede. Met alleen nog de traditionele sprintetappe naar de Champs-Élysées... is het nu zo goed als zeker dat de Jumbo-Visma-renner de Tour de France gaat winnen. Pogacar wordt tweede en zijn teamgenoot Adam Yates is nu de nummer drie in het klassement. Het weer op veel plaatsen overwegend bewolkt. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen, Minima rond 15 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, vooral aan de kust veel wind.